Kees met het NOS-journaal. Het aantal coma-zuipers dat in het ziekenhuis is beland is vorig jaar opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van kinderartsen. Vorig jaar werden 762 dronken jongeren buiten bewustzijn opgenomen. In 2010 waren dat er nog 684. De cijfers zijn voor het eerst uitgesplitst per provincie. In Noord-Holland werden met 251 coma-zuipers de meeste jongeren opgenomen. In Drenthe het minste nog geen 20. De gemeente Amsterdam heeft inmiddels met ziekenhuizen afgesproken dat de ouders van coma-zuipers worden opgeroepen voor een gesprek met een kinderarts. Fabrikant van navigatieapparatuur TomTom heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een verlies geleden van 2 miljoen euro. Volgens het bedrijf komt dat onder meer door een softwarefout in een aantal producten. Daardoor zouden de apparaten ophouden met functioneren. Het bedrijf heeft de problemen opgelost door een update van de software. De omzet van TomTom daalde met 11% tot 233 miljoen euro. Het bedrijf heeft veel last van de concurrentie op de markt van navigatieapparatuur en vooral van gratis routeplanners op smartphones. In december kondigde TomTom aan dat er 457 arbeidsplaatsen worden geschrapt. Een lokale politieke partij in Amersfoort is boos om de naam van de nieuwe partij van Hero Brinkman. De fractievoorzitter van de Burgerpartij Amersfoort vindt dat de namen te veel op elkaar lijken. Brinkman maakte gisteravond bekend dat hij de verkiezingen ingaat onder de naam Onafhankelijke Burgerpartij. De Amersfoortse partij bestaat al 14 jaar. Volgens de fractievoorzitter is het laatste woord over de kwestie nog niet gezegd. De kiesraad ziet voorlopig geen probleem. Dat zou pas kunnen ontstaan als Brinkman mee gaat doen aan de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Het weer, de dag begint zonnig en droog, maar vanmiddag gaat het regenen, het wordt zo'n 14 graden. Morgen ook wisselvallig en iets warmer, de maxima komen uit tussen 14 graden aan zee tot 17 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad. A9 ook naar Amstelveen tussen knooppunt Rotterpolderplein en Badhoevedorp 6. En op de A16 naar Rotterdam voor de Van Brienoordbrug ook 6 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda. Bij Maasluis is een ongeluk gebeurd. reishoek is dicht. 5 kilometer file. A28 richting Utrecht bij Amersfoort 6. A44 richting Amsterdam, daar staat het stil. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp over 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd.